Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het nablussen van de grote brand in het natuurgebied De Peel in Limburg zal nog dagen duren. Tot nu toe is er zo'n 40 hectare natuur verbrand. Volgens de veiligheidsregio is het wel gelukt om het vuur te omsingelen. En daarmee lijkt de brand onder controle. Zolang de brandweer bezig is met nablussen... blijven omwonenden last houden van de rook en stank. Zij krijgen het advies om weg te blijven uit het gebied... en ramen en deuren dicht te houden. China heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. Dat concluderen de Verenigde Naties in een lang verwacht rapport over de heropvoedingskampen. Volgens de rapporteurs worden Oeigoeren willekeurig vastgehouden en structureel mishandeld. Ook zijn er aanwijzingen dat de moslimminderheid gediscrimineerd wordt op medisch gebied, bijvoorbeeld door gedwongen anticonceptie. Er is drie jaar lang aan het rapport gewerkt. Het Sociaal en Cultureel Planbureau roept de politiek op om burgers te laten zien dat de overheid naar burgers luistert en betrouwbaar is. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de politiek laag blijft. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat het in Nederland de verkeerde kant op gaat. Volgens de onderzoekers moet de overheid voorkomen dat mensen afhaken of zich gaan verzetten. Ze noemen het een uitdaging voor de politiek om met de oplossingen te komen voor thema's zoals de woningmarkt, de opvang van asielzoekers en de stikstofcrisis. Het is ook tennisser Tim van Rijthoven niet gelukt om te stunten op de US Open. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld door wereldtopper Casper Ruud. Die versloeg van Rijthoven in vier sets. En ook voor Botik van de Zandschulp is de US Open voorbij. Hij verloor in vier sets van de Fransman Moutet. Vorig jaar haalde Van de Zandschulp nog de kwartfinales van het Grand Slam toernooi in New York. De enige Nederlander die nu nog meedoet is debutant Gijs Brouwer. Het weer, een heldere nacht.